Volgens Welten moeten politieagenten ook altijd hun gezond verstand gebruiken. Ik voel me niet altijd een instrument van de overheid dat altijd onmiddellijk doet wat de overheid vraagt, zei Welten. In het regeerakkoord staat dat het kabinet met een voorstel komt voor een algemeen verbod op gelaatsbedekkende kleding zoals boerka's. Het PVV-kamerlid Brinkman noemt Weltens uitspraken ongehoord. De politie behoort ondergeschikt te zijn aan het bevoegd gezag, aldus Brinkman in het Radio 1-programma Nog Steeds Wakker Nederland. In de Australische stad Rockhampton is het hoogste waterpeil bereikt. De burgemeester van Rockhampton verwacht dat het waterpeil over twee dagen gaat zakken... maar het duurt nog zeker een maand voordat het water helemaal weg is. In de deelstaat Queensland zijn 200.000 mensen getroffen door de watersnood. Tien mensen zijn omgekomen. Het misbruiksschandaal in de katholieke kerk heeft in Amerika opnieuw een bisdom in grote geldproblemen gebracht. Het aartsbisdom van Milwaukee heeft uitstel van betaling aangevraagd omdat er te weinig geld is om nog meer schadevergoedingen te betalen. Het bisdom van Milwaukee heeft al zo'n 30 miljoen dollar uitgekeerd. De afgelopen jaren hebben acht bisdommen in Amerika om dezelfde reden uitstel van betaling aangevraagd. In Hamburg is een levende baby gevonden in een koffer. Een medewerker van het congrescentrum in de stad vond de koffer voor de deur van het gebouw. Er lag een meisje in van ongeveer een dag oud. Aan de navelstreng was te zien dat de moeder is bevallen zonder hulp van een arts. De baby